Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is eerder weggegaan van de bijeenkomst met de G7-landen... om zich bezig te houden met de situatie in het Midden-Oosten. Ook de afgelopen uren waren er luchtaanvallen over en weer tussen Israël en Iran. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn volgens staatsmedia meerdere explosies gehoord... en zijn de luchtafweersystemen geactiveerd. Trump schreef op zijn social media kanaal dat iedereen weg moet uit Teheran. Al vertelde hij er niet bij waarom. Volgens het Pentagon stuurt hij nog steeds aan op een deal met Iran. Iran vuurde raketten af op Haifa en Tel Aviv. Het lijkt erop dat de meesten op tijd zijn onderschept of hun doel hebben gemist. Bij een grote Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een dode gevallen. Het is een 62-jarige Amerikaan. Dat meldt de burgemeester van de stad. Bij de aanval zijn ook 20 mensen gewond geraakt. Volgens de burgemeester vlogen de drones uit drie verschillende richtingen over de stad. In twee wijken in Kiev zijn branden uitgebroken door brokstukken die uit de lucht vielen nadat het Oekraïense luchtafweersysteem projectielen had neergehaald. Het gaat erg slecht met Miguel Uribe, de Colombiaanse presidentskandidaat... die begin deze maand in zijn hoofd werd geschoten bij een campagnebijeenkomst. Hij was al meerdere keren geopereerd en vandaag kreeg hij een spoedoperatie die ruim zes uur duurde. Volgens het ziekenhuis is zijn toestand extreem kritiek. Vandaag rijden opnieuw veel treinen niet vanwege een staking van het spoorpersoneel. Het gaat deze keer om Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een groot deel van Overijssel. Het is de vierde staking in een paar weken. De NS en de vakbonden zijn in conflict over een nieuwe CAO.